Michel Koenen met het NOS-journaal. De voortdurende Israëlische aanvallen in de Gazastrook laten volgens Qatar zien dat het land niet is geïnteresseerd in een staakt het vuren. De premier van Qatar zegt dan ook weinig te verwachten van de onderhandelingen die in zijn land plaatsvinden. Nadat Hamas een Amerikaans-Israëlische gijzelaar had vrijgelaten was er nog hoop, zei de premier. Maar Israël begon een dag later alweer met bombarderen. Hij noemt het een veelzeggend signaal dat Israël niet uit is op een overeenkomst. De nieuwe omstreden hulporganisatie, die wordt gesteund door de VS... zegt nog voor het einde van de maand te willen beginnen in de Gazastrook. Gaza Humanitarian Foundation is een initiatief van Amerikaanse ex-militairen... en mensen uit hulp- en veiligheidssectoren. Hulporganisaties en de VN wijzen erop dat het initiatief mogelijk in strijd is met het humanitaire recht. Dat schrijft voor dat hulp onafhankelijk en ongehinderd georganiseerd moet worden... Israël laat al twee maanden geen voedsel, brandstof en medicijnen meer door... als drukmiddel zodat Hamas alle gijzelaars vrijlaat. Bij een verkeersongeluk in Mexico zijn gisteren zeker 21 mensen om het leven gekomen. Een cementwagen botste tijdens het inhalen frontaal op een kleine OV-bus. Na de botsing kantelde de cementwagen en vloog in brand. En bij een Israël-viering in in een kerk in Katwijk aan Zee zijn ongeregeldheden ontstaan... na een oproep van een salafistische prediker. Om te demonstreren waren tientallen mensen naar de nieuwe kerk gekomen. Ze demonstreerden op zo'n 30 meter van de kerk... en werden aangevallen door een groep tegendemonstranten, meldt Omroep West. Er was veel politie aanwezig, waardoor de situatie snel onder controle was. Meerdere mensen zijn opgepakt. In de kerk in Katwijk werd gevierd dat 77 jaar geleden... de onafhankelijkheid van Israël werd uitgeroepen. Het weer koelt af tot een graad of 8. In de ochtend alleen in het midden en het zuiden van het land bewolkt.